Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. De regeringsleiders van de 27 EU-landen hebben ingestemd met noodmaatregelen... ter waarde van 540 miljard euro. De EU-leiders waren sinds drie uur vanmiddag bijeen in een videovergadering... over de aanpak van de coronacrisis. Er werd ook gesproken over een herstelfonds voor de langere termijn... waarin zo'n 1500 miljard euro zou moeten worden gestort. Europese Commissievoorzitter von der Leyen heeft al gezegd dat de meerjarenbegroting moet worden verhoogd met zeker 1000 miljard. De commissie gaat eerst analyseren hoe de coronacrisis de economie van de EU als geheel raakt, die van de lidstaten en individuele sectoren. Dat is een wens van premier Rutte. Hij wil pas over geld praten na zo'n onderzoek. Asielzoekers kunnen weer asiel aanvragen in Nederland. Sinds 15 maart was deze procedure opgeschort uit vrees dat het coronavirus zich zou verspreiden in asielzoekerscentra. De in de tussentijd gearriveerde asielzoekers werden opgevangen in de Groningse kazerne in Zoutkamp. Mensen die hier zitten en nu twee weken geen ziekteverschijnselen vertonen, mogen nu doorstromen naar de reguliere opvang in AZC's. De politie heeft vanmiddag in Groningen een verdachte opgepakt voor het in brand steken van een zendmast in die stad twee weken geleden. Door de vlammen werd de zendmast volledig verwoest. De man van 34 werd opgepakt na recherchewerk, maar ook dankzij tips van kijkers van opsporing verzocht. In dat tv-programma werd aandacht besteed aan branden in zendmasten. Wordt onderzocht of de verdachte ook betrokken is geweest bij andere branden. Het kabinet wil enkele tientallen kinderen uit vluchtelingenkampen op het vasteland van Griekenland laten opvangen. Staatssecretaris Broekers-Knol trekt miljoenen uit voor het plan, melden bronnen aan Nieuwsuur. Het gaat om alleenstaande kinderen die nu nog in overvolle kampen op de Griekse eilanden zitten. Het weer, vannacht koelt het af naar 6 tot 9 graden. Morgen wat hoge bewolking, maar de zon komt daar goed doorheen. Met de noordelijke wind wordt het wel iets minder warm. Het wordt 16 graden in het noorden tot 22 in het zuiden.